Jobboot met het NOS Journaal. De VVD vindt het onacceptabel als de Zijlstra zegt dat het land desnoods uit de eurozone moet. Zijlstra ziet Griekenland liever niet vertrekken, maar spreekt van een reële mogelijkheid. Coalitiepartner PvdA wil zover niet gaan. Partijleider Samsom wil afwachten met welke voorstellen de Griekse regering komt om de schulden terug te betalen. Morgen is er een bijeenkomst van de ministers van Financiën. Daar staat Griekenland op de agenda. De Amerikaanse hulpverlenster Kayla Muller, die in handen was van de terroristische beweging IS, is dood. Dat heeft president Obama bekendgemaakt. Over de omstandigheden van haar dood deed de president geen mededelingen. Kayla Muller werkte voor Artsen zonder Grenzen toen ze in augustus 2013 ontvoerd werd door IS in de Syrische stad Aleppo. Het was nog maar kort geleden bekend dat IS haar in handen had. De reclamespotjes van de overheid met het motto Nederland verandert, de zorg verandert mee zijn te rooskleurig, vindt de reclamecodecommissie. Vakbond FNV Zorg en Welzijn had er een klacht over ingediend. Volgens de commissie had het ministerie van Volksgezondheid moeten waarschuwen dat er een kans is dat burgers door de bezuinigingen juist minder zorg krijgen. Het ministerie krijgt daarom van de commissie het advies om niet meer op deze manier reclame te maken. Het openbaar vervoer in Limburg mag de komende 15 jaar worden verzorgd door Abellio, een dochtermaatschappij van de NS. Het bedrijf heeft volgens de provincie het beste bod gedaan. Het is voor het eerst dat al het regionale openbaar vervoer in een provincie in handen komt van één partij. Het gaat om spoorlijnen waar sprinters op rijden en het stads- en streekbussenvervoer. Abellio krijgt daarvoor jaarlijks ruim 55 miljoen euro subsidie van de provincie. Ook Veolia, dat op dit moment in Limburg rijdt, en Arriva hadden ingeschreven op de aanbesteding. Het weer vanavond overwegend bewolkt. Het blijft wel droog. Ook morgen is het droog. Meer zon. Het meest in het zuidoosten. Het wordt dan 6 tot 7 graden. Donderdag en vrijdag verandert er weinig. In het weekend wordt het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan vrij lange files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... bij Barneveld, 9 kilometer. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Nieuwegein, 4 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht, 4 kilometer. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... Bij eh, Moordrecht 4 kilometer.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 Took your pride and your joy. Your freedom taken away. Your body shiny is diamond. Your heart is strong is gold wipe your eyes, you got an old soul. Queríamos we'll set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. wipe your eyes, you got an old soul. Forget you will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Oh, oh, oh. in harm's way. You've been Kanye's wife. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous.